ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Rond deze tijd komt de Oekraïense president Zelensky aan bij de Amerikaanse collega Trump in het Witte Huis. Ze gaan waarschijnlijk vooral praten over wapens voor de strijd tegen Rusland. Want nu Trump een vredesplan in Gaza op tafel heeft weten te krijgen... hoopt Zelensky dat dit ook voor Oekraïne mogelijk is, vertelt correspondent Christian Pauwen. Maar volgens Oekraïne is verdere druk dan wel cruciaal. En daarom is Zelensky vandaag in Washington om te vragen om geavanceerde raketten... en om verdere sancties tegen Rusland. Poetin heeft ingespeeld op die bijeenkomst door zelf te bellen met Trump en een top tussen beide leiders voor te stellen. En daardoor lijkt Trump nu niet bereid tot verdere maatregelen. Ja, vandaag maakte Trump ook bekend dat hij weer gaat babbelen met Poetin. En dat zou moeten gebeuren in Hongarije, maar wanneer, dat weten we nog niet. Een docent van de Radboud Universiteit heeft aangifte gedaan tegen onderwijsminister Moes. Want hij vindt dat die minister zijn functie misbruikt om hem te vervolgen. De docent is een omstreden figuur omdat hij de terreuraanslagen van Hamas in Israël geniaal heeft genoemd. Moes zei vorige week op televisie dat hij vindt dat de Unie daarom aangifte moet doen. En als we dat niet doen, dat hij zelf als minister in actie gaat komen. Als ze dus naar mijn mening onvoldoende doen om eh, die veiligheid te waarborgen en de academische vrijheid te waarborgen, dan, ga ik stappen zetten op, op de escalatieladder. Ja, en dat betekent dat ik uiteindelijk met bijvoorbeeld de Raad van Toezicht kan, eh, kan gaan spreken. Ik kan, eh, met de inspectie kan ik spreken van, joh, moet hier echt naar kijken. Minister Moes zegt ook dat hij na die aangifte van de docent achter zijn woorden blijft staan. En vanavond is het zover. Kane staat voor de eerste avond in Ahoy, Rotterdam. De band gaat nu definitief stoppen en neemt vandaag en morgen afscheid... door nog één keer live te knallen. En als we er zin in hebben... Zeker, man. ik vind het nu al emotioneel. <laughs> ja. Ik reed hier naartoe en ik was al van... Oh, weet je, Dan en ik hadden vorige week zei tegen elkaar waar je ook dat het zondag was. Weet je, omdat je, om, ergens wil je gewoon dat het... Zie je er tegenop? Ja, het is, het is, eh, dat is natuurlijk het nadeel van uh, ergens mee stoppen als het zo gaaf is. Ja, een van de populairste Nederlandse rockbands aller tijden. Het wordt de tiende en laatste keer dat Kane in Ahoy staat. Gaan we naar het weer toe. Vanavond bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgen lekker veel zon, wel ietsjes kouder dan vandaag. Het wordt maximaal 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de avondspits ook in volle gang. Maar gelukkig zijn het daar over het algemeen niet al te lange dagelijkse files... met maximaal zo'n 10 minuten oponthoud. Er is eigenlijk maar één uitzondering. Dat is de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Utrecht-Noord zijn opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang.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 position, aka man. Terrorizing the vision to listen. I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a swim.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 Een man van 45 uit Middelburg heeft drie jaar cel gekregen voor seksueel misbruik van zijn achtjarige stiefdochter. Dat gebeurde in het huis van zijn vriendin en haar drie dochters. De man werd vorig jaar al veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij het ploegen van zijn land heeft een boer in Abbenes een dode gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het een verstekeling is... die uit een landingsgestel van een vliegtuig is gevallen. Abbenes ligt niet ver van Schiphol.